Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Over een kwartier begint in de Tweede Kamer een debat over het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV. Brinkman maakte zijn vertrek aan het begin van de middag bekend. Hij vindt dat hij als democraat niet kan functioneren in een partij die rond één man is gebouwd. Verder heeft hij onder meer felle kritiek op het meldpunt waar mensen kunnen klagen over Midden- en Oost-Europeanen. Brinkman blijft als eenmansfractie in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie vindt dat het kabinet zijn meerderheid kwijt is en wil daarom dat premier Rutte zijn ontslag aanbiedt. Maar volgens Rutte is dat niet nodig. Hij benadrukt dat zijn kabinet toch al een minderheidskabinet was en dat Brinkman heeft gezegd dat hij het gedoogakkoord blijft respecteren. De diëtist hoeft niet terug in het basispakket. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat de Nederlandse Vereniging van Diëtisten had aangespannen tegen minister Schippers. Nu patiënten de diëtist zelf moeten betalen is het aantal consulten met de helft gedaald. De NVD sleept de schippers voor de rechter om de maatregel ongedaan te maken. De rechter zegt dat de Vereniging van Diëtisten voldoende tijd heeft gehad om op de maatregel in te spelen. In Nederland zijn 11.000 metaal-op-metaal heupimplantaten verkocht aan ziekenhuizen en klinieken. Dit type kunstheupen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Door wrijving tussen de metalen onderdelen kunnen er metaalsplinters in het bloed terechtkomen. Ook kunnen er ontstekingen ontstaan. De inspectie voor de gezondheidszorg achterhaalde het aantal verkochte heupen via de fabrikanten. Kinderboekenschrijver Guus Kuijer heeft de Astrid Lindgren Memorial Award gekregen. Het is een prijs van de Zweedse regering voor een auteur of illustrator die werkt in de geest van, de van schrijfster Astrid Lindgren. Guus Kuijer krijgt 450.000 euro. Daarmee is het de grootste prijs ter wereld op het gebied van kinderliteratuur. Kuijer is vooral bekend van de boeken over Madelief en Polleke. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met kans op een mistbank, minima rond 3 graden. Morgen veel zon, het wordt dan 12 tot 16 graden. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Laren en Afritbunschoten 4 kilometer. En verderop ook 4 kilometer voor knopend Hoevelaken. A4 richting Amsterdam tussen Knopend Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9. Op de ring Amsterdam A10 tussen Geusveld en de Koentunnel 3. A12 Utrecht richting Arnhem 5 kilometer tussen Knopend Lunetten en Driebergen. A13 richting Rotterdam tussen knooppunt Ippenburg en Delft 4 en verderop 4 kilometer voor knooppunt Kleinpolderplein. A15 europoort richting Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Knoop het Vaanplein 7 kilometer. En verderop richting Gorkum 7 kilometer tussen Papendrecht en Harningsveld-Giessendam. Wat komt er een ongeluk. Er is dus één rijstok dicht. A20 richting Gouda. Voor het knooppunt plein 4 en ook 4 kilometer verderop bij Moordrecht.